9 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Amerikaanse marinier die in de Filipijnen was veroordeeld voor de moord op een transgender... is op het vliegtuig gezet naar de Verenigde Staten. Eerder deze week kreeg hij van president Duterte een volledig pardon. De moord was in 2014. De marinier werd boos toen hij ontdekte dat de vrouw met wie hij het bed deelde... een transgender bleek te zijn. Hij duwde haar weg en wurgde haar... De marinier werd in de Filipijnen veroordeeld tot 12 jaar cel... maar die straf is nu dus volledig kwijtgescholden. In het Zuid-Duitse Garmisch-Partenkirchen heeft een vrouw waarschijnlijk een corona-uitbraak veroorzaakt... door na terugkeer van een vakantie in Griekenland op kroegentocht te gaan. De vrouw had klachten en was getest, maar ze ging niet in quarantaine. In totaal werden in de Zuid-Duitse plaats gisteren 37 mensen positief getest, vooral op haar werk. Na de uitbraak zijn extra maatregelen genomen. Horecazaken in Garmisch-Partenkirchen moeten de komende week om 10 uur sluiten. In openbare ruimtes mogen nog maar maximaal vijf mensen samen zijn. In Louisiana is de noodtoestand afgekondigd voor het zuidelijke deel van de Amerikaanse staat. Dat heeft te maken met de komst van storm Sally, die in de Golf van Mexico uitgroeit tot een orkaan. Sally wordt begin van de week aan de Amerikaanse golfkust verwacht. In de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen aan de grens met Nederland zijn vandaag gemeenteraadsverkiezingen. De grote vraag is of de partijen die de strenge coronamaatregelen hebben ingevoerd door de kiezer worden beloond of aft. Door corona gaat het stemmen anders dan normaal. In de stembureaus is het dragen van een mondkapje verplicht en kiezers moeten hun eigen pen meenemen. 14 miljoen mensen kunnen hun stem uitbrengen. Naast de gemeenteraden kiezen, in, kiezen ze in Noord-Rijn-Westfalen ook nieuwe burgemeesters en districtbestuurders. Het weer, het wordt een zonnige dag met af en toe wat sluierbewolking.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 Presentatie en samenstelling Kees de Haan. Welkom en veel luisterplezier. In het Canadese Winnipeg geboren Sean Burns is terug met zijn nieuwe album A Bakersfield Half Dozen. Geïnspireerd door zijn liefde voor invloedrijke artiesten uit de Bakersfield Sound tijdens zijn jeugd. Volgens Burns is dit album een droom die uitkomt voor een in Winnipeg gevestigde country muziekliefhebber. En het zal waarschijnlijk enthousiasme opwekken bij anderen die van het genre genieten. Too many bridges to cross over. album en de act van de maand.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 En vervolgens Why Baby Why uit 1982. Nummer 1 Country Hit. that you've been seen. that I should not complain. I love you still. You win again. Crossroads, number 1 country hit. baby, why you make me cry, baby, cry, baby, cry, baby, cry. Well, I got a crew I wanna pick with you, just like last time when the feathers flew. You're running while I'm kicking up your heels, leaving me home with a handful of bills. I can't live without you, and you know it's true. But there's no living with you, so what'll I do? I'm going honky tonk and getting tight as I can. And maybe by then you'll appreciate a good man. Well, tell me why, baby, why, baby, why, baby, why you make me cry, baby, cry, baby, cry, baby, cry. I can't live without you till the day that I die. Well, tell me why, baby, why, baby, why, baby, why? every little dog is gonna have his day. You better pay attention, don't you dare forget. Cause I'm just a little bitty puppy, yeah. I caught you honky tonkin' with uh, my best friend. The thing to do was leave you, but I should've left then. Now I'm too old to leave you, but I still get sore. When you come home, a feeling for the knob on the door. You tell me why, baby, why, baby, why, baby, why you make me cry, baby, cry, baby, cry, baby, cry. I can't live without you till the day that I die. But tell me why, baby, why, baby, why, baby, why? But tell me why, baby, why, baby, why, baby, why? Heroes, Mentors and Friends, The Legend Project. heb ik gekozen tot album van de maand. In Soft Lights en Hard Country Music horen we Amber Digby samen met niemand minder dan good old Mo Bendy. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. Jeff Claiborne komt in augustus het album Good Bar Attender uit. Het is een authentiek countryalbum met een moderne twist van de Texaanse singer-songwriter. De titelsong van deze leuke, meezingbare melodie... die momenteel zijn weg vindt naar de Texas Country Radio Charts... zal de juiste sfeer brengen in elke bar. Chicago Blues is een klank en een merk. Chicago Bluegrass heeft een meer obscure geschiedenis en de band Special Consensus eert dat verleden op Chicago Barn Dance. City of New Orleans van wijle stadgenoot Steve Goodman treft een nostalgische noot met knappe harmonieën. De cover van deze week. with the old men in the club car. Penny a point, ain't no one keeping score. Won't you pass the paper bag that holds the bottle? And feel the wheels are rumbling neath the floor. And the sons of Pullman porters and the sons of engineers ride their father's magic carpets made of steam. Mothers with their babes asleep, rocking to the gentle beats. The rhythm of the rails is all they dream. Good morning, America, how are you? Don't you know me? I'm your native son. Well, I'm the train they call the city of New Orleans. I'll be going 500 miles on the day. maakte zijn opwachting in de Texas music scene met zijn eerste hitsingle Nowhere But Texas, die nummer 10 bereikt in de Texas Music Hitlijst. Daarnaast scoorde hij nog een drietal hits en met My Worst Best Friend waagt hij een nieuwe poging. he lives in a bottle, a glass, in smaller Man, he's a blast. But I wind up in trouble and go off the deep end when I spend too much time with my worst best friend. Cause he makes me laugh and he makes me cry. He makes me tell the truth when I probably should lie. friend Beer, wine, and whiskey I'll go out on a limb Say maybe you've met him Or some of his kin I should say goodbye And never see him again But I just probably should lie.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 De band won ook de Bud Country Fans Choice Award in 1994. Ze hebben vier nummer 1 country singles in Canada met nog eens 12 singles die de Canadian Country Top 10 bereikten. Acht van hun albums haalden de gouden status. Een aantal jaren geleden is de band gestopt. Ze waren ook tweemaal in ons land. Ik trap af met Just for Old Times Sake. zijn wat Cajun-invloeden te horen, waarna Such a Lonely One het blokje compleet maakt. Prairie Oyster.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 You were the last How could he hurt you so? You feel as cold as an October snow But outside your window the sun's beating down Time doesn't stop for your broken heart The world keeps on turning gone with your head held high. Steady when he passes by. And like the moon turns het heden. 15 Cuban Minutes van Jimmy Buffett is een nummer van het album Live on the Flipside. Ik krijg bij de songs van Jimmy Buffett altijd wel een zomers gevoel. Crossroads, crossroads, country tiptopper. Sana, sana, culito de rana, si no sana hoy, sana mañana. place your or better yet, just join a conga line. Fifteen Cuban minutes can turn night into day. They're dancing on the table down at El Frente. Another entry in the law, my mind put to a test. When we sailed with the Hemingways on a schooner from Key West, they come to make a movie about long forgotten times. See old friends, drink some rum, and visit family. dogs and roofs. Time means nothing, this phrase Sallis photograph or a Kenneth Hatchin rhyme. If you're looking for a long culito de rana. Si no sana hoy, bueno sana mañana. Mañana, mañana lo que dice... Bij het bespreken van zijn nieuwe muziek zegt Corp Loent... er zijn mensen die western music maken... en die het soort vriesdrogen zoals een museumstijl. Ik doe dat niet. Ik ben geïnteresseerd om mezelf uit te drukken. Dat is eigenlijk hoe het voelt om zes generaties cowboy-erfgoed... in de gekke 21e eeuwse stedelijke omgeving te hebben gegooid. Ik houd van de traditionele stijl en ik gebruik het maar ik benader het met overgave en in mijn eigen stijl. Grizzly Bear Blues. Should I run or should I stand? It's an old debate. Cause sometimes it's a bluff charge and then sometimes it ain't. Can they run downhill? Can they climb a tree? Maybe that's just bears. I can't remember. Hmm, let's see. Should I shut up or should I shout? Maybe try to scare him off. Well, pretty much most anything I do just piss him off. In the end, it don't matter what you choose to do, of course. When 800 pounds of grizzly bear outruns a quarter horse, well, them old grizzly blues got me kinda confused sister just what to do about them bears. Yeah, them old grizzly blues got some conflicting views and not too much good news about them bears. Well, I think I read it someplace. They kill only what they eat mumble through that guidebook just how often they eat meat. Well, somebody find some answers. Let's do a study of some kind. We'll make it scientific and let's see what we can find. Cause he looks almost friendly with that easy ambling gait. But when he decides he's hungry, makes me wanna hibernate. Well, them old grizzly blues got me kinda confused as to just what to do about them bears. good news about them bears. You know you don't outrun the grizz. You just outrun your slowest buddy, whoever that guy is. And that cub you found's adorable. He's cute, yes, I agree. And there's only one thing missing, and that's Mama. Where is she? place they smell 20 miles away. Tommy said it happened on the ranch just this way. Now I'm all for conservation. I say protect the kitchen sink. But this bear don't seem in danger. It might be me that goes extinct. Well, them old grizzly blues got me kinda confused as to just what to do about them bears. Yeah, them old grizzly blues got some conflicting views and I much good news about them bears. In the Spotlight. Billy Keeble trok naar Big Matador Recording Studio in Nashville om zijn zevende cd Just For You op te nemen. Er staan tien geweldige nummers op dit album, die variëren van dansbare two-steps tot Freddy Fender-achtige ballads. De spotlight is voor Billy Keeble. met This Song's For You en Between a Rock and a Hard Place. This song's for you Straight from my heart A few words were wrote each day since we've been apart. I need you to come back and make a new start. This song is just for you, straight from from song while my rock of Gibraltar waits at home. There's a sweet thing in the corner smiling at me, and I'm caught between a rock and a hard place. Jackson Holte en de Highway Patrol afkomstig uit Montana nemen ons mee naar New Orleans. bank. De titelsong Bye Bye Blues werd opgenomen door diverse country- en jazzgroepen. Er kan de versie van Susie Blue en The Lonesome Fellas aan toegevoegd worden. En voor mij is dit een mooie afsluiter van deze aflevering. Tot volgende week.